Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het meest voorgeschreven pufje voor astmapatiënten is sinds kort niet of nauwelijks leverbaar. Ruim een half miljoen mensen in Nederland gebruiken het medicijn salbutamol aerosol. Volgens apothekersorganisatie KNMP zijn er amper alternatieven. De tekorten komen onder meer door productieproblemen bij verschillende fabrikanten. De hoop is dat een aantal pufjes voor astmapatiënten binnen een paar weken weer beschikbaar zijn. Apothekers kampen al geruime tijd met veel medicijntekorten. Vorig jaar registreerde brancheorganisatie KNNP een recordaantal van bijna 2300 tekorten. Het COA gaat statushouders zo snel mogelijk onderbrengen in hotels in de buurt van hun asielzoekerscentrum. Zo moet de doorstroming weer op gang komen. Statushouders hebben een verblijfsvergunning, maar omdat er te weinig woningen beschikbaar zijn, zitten bijna 10.000 van hen nog in een opvangcentrum. Binnenkort sluiten verschillende centra, waardoor de druk nog verder zal toenemen. Normaal heeft het COA voor opvang in hotels toestemming nodig van de gemeente, maar voor statushouders hoeft dat niet. Het COA belooft gemeenten wel te informeren. De Belgische gevangene die drie dagen lang werd gemarteld door zijn celgenoten... mag het ziekenhuis verlaten. Hij krijgt een enkelband en hoeft voorlopig niet terug de cel in, melden Belgische media. De man werd door zijn celgenoten mishandeld omdat hij een pedofiel zou zijn. Hij zat in voorarrest voor een vermeende moordpoging op de partner van zijn ex-vriendin... maar volgens de Belgische krant HLN zat hij eerder vast voor verkrachting van een 14-jarige. De man liep bij de mishandeling onder meer ernstige brandwonden op. Volgens een advocaat wordt hij nu op een andere locatie verder verzorgd. Het weer.